Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man uit Israël is veroordeeld voor een moordzaak uit 1990. Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte, een vrouw van 36 in Den Haag... met voorbedachte raden heeft doodgestoken. De man werd destijds niet gelijk vervolgd vanwege onvoldoende bewijs. Twee jaar geleden werd de zaak heropend en werden nieuwe technieken toegepast op oude sporen. Dat leverde een DNA-match op. Rijinstructeurs worden in de loop van volgend jaar verplicht om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen. Zo kan iedereen zonder angst instappen in de lesauto, zegt minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het idee komt van de rijinstructeurs zelf. Die klagen altijd over instructeurs die veroordeeld zijn voor geweld, omkoping of andere serieuze delicten. Die, die zouden nu geen verklaring krijgen als ze die aan zouden vragen. De 600 werknemers van Siemens in Hengelo zijn bijgepraat over de plannen van het bedrijf met de vestiging. Volgens een van hen gaat het bedrijf binnen 1 à 2 jaar dicht. Gisteren lekte een mail uit over de sluiting van de vestiging in Hengelo. De directie bood op de bijeenkomst excuses aan voor die gang van zaken. In Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt. De fabriek kreeg de afgelopen jaren minder orders binnen. En Defensie krijgt al vanaf januari een deel van het extra geld dat is toegezegd door het nieuwe kabinet. De komende vier jaar is in totaal anderhalf miljard beschikbaar. Vanaf ja, januari komt al 400 miljoen euro vrij. Dat mag Defensie besteden aan materieel, trainingen, transport en andere doelen waar de tekorten nu groot zijn. Het weer nog zonnige periode en een graad of 10. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land.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 De weg is weer vrij op de omrijroute. De A44 richting Den Haag staat bij Wassenaar 7 kilometer file en een half uur vertraging. Verder file op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de A10 4 kilometer 10 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht door een kapotte auto bij Voorburg 5 minuten vertraging. Door een gans op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zevenhuizen 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Knoop het Ridderkerk. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 9 minuten, 9 kilometer file en een kwartier vertraging.